Ik heb een headerfon. Ik heb een headerfon. Ik heb een headerfon. Die heet Frits. Ik heb een headerfon. Die heet Frits. Ik heb een headerfon. Die heet Frits. Ik heb een headerfon. Die heet Frits. Ik heb een headerfon. Die heet Frits. Ik heb een headershond. Ik heb een headershond. Ik heb een headershond. Die heet Frits.